De agent zou na een achtervolging een man van 24 dood hebben geschoten... die betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij eerder die dag. Achteraf bleek de verdachte ongewapend. De agent is daar deze week voor aangeklaagd... en zijn collega's zijn het daar niet mee eens... en willen nu niet meer de straat op met een vuurwapen uit angst voor de gevolgen. Er sluit weer een spoedeisende hulp door personeelstekorten. Dit keer gaat het om een post in Heerlen in Limburg. De spoedzorg verplaatst daar naar Sittard Geleen, zo'n 20 kilometer verderop. Ook de kraamafdeling verhuist mee. Inwoners van Heerlen zijn bang dat ze niet meer goed geholpen kunnen worden in geval van nood. Ze hielden daarom al eerder een protestmars. Ook de wethouder die over zorg gaat liep toen mee. Ja, het is echt enorm indrukwekkend als je deze enorme stoet ziet... waar ik het einde niet van kan zien van hieraf. Eh, dat laat volgens mij zien hoe mensen begaan zijn met eh, een voorwaardelijk ziekenhuis in deze regio... En dat is heel erg goed te begrijpen, want een regio met meer dan 250.000 mensen zonder volwaardig ziekenhuis is wat mij betreft en wat al deze mensen betreft ondenkbaar. Het ziekenhuis in Heerlen zegt nog in gesprek te zijn met inwoners om tot een oplossing te komen. Ook in andere delen van het land gingen al eerder spoedposten dicht. In Zutphen is de eerste hulp alleen nog overdag open. En ook in Sneek en Heerenveen gaan de afdelingen binnenkort dicht. En Max Verstappen heeft door het winnen van de Grand Prix van Japan... zijn team alvast wereldkampioen gemaakt. Was hij erg opgelucht over, was te horen op de boordradio. Let's go, guys! <laughs> Another win! Yeah, unbelievable, guys. You, uh, you deserve that. What an unbelievable season we're having. Max zelf heeft nog een paar puntjes nodig om zichzelf tot winnaar van het jaar te mogen noemen. Waarschijnlijk heeft hij die al bij de volgende race. Dat is over twee weken in Qatar. Dan nog het weer. Het blijft droog vandaag. We krijgen wat sluierwolken, maar de zon schijnt er vaak goed doorheen. En het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij knooppunt Holendrecht een file van 5 kilometer. En de vertraging is daar een kwartier. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechte rijstrook is het hele weekend dicht. En er wordt gewerkt aan de A10 Zuid.